Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Ramadan aanslagen te plegen in het Westen. In een audioboodschap zegt de terreurgroep dat het een gevaarlijke maand moet worden... voor ongelovigen in Europa en de Verenigde Staten. De boodschap zou afkomstig zijn van een bekende IS-woordvoerder... maar de echtheid is niet vastgesteld. De islamitische vaste maand Ramadan begint dit jaar rond 7 juni. Mullah Akhtar Mansour, de leider van de Taliban, is mogelijk gedood bij een aanval met een drone. Volgens de VS gebeurde dat in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan. Mansour is sinds een jaar leider van de islamitische Taliban. Hij is al vaker doodverklaard, maar dat bleek steeds niet te kloppen. Oostenrijk gaat vandaag naar de stembus voor de tweede en beslissende ronde in de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen Norbert Hofer van de rechtspopulistische FPE en Alexander van der Bellen van de Groenen. Hofer maakt de meeste kans. Zijn campagne is vooral gericht tegen de vluchtelingenstroom en de islam. Bij gewelddadige demonstraties in Chili is een dode gevallen. Een 71-jarige beveiliger stikte in de rook nadat het gebouw dat hij bewaakte in brand was gestoken. De aanvankelijk vreedzame protesten vielen samen met de jaarlijkse toespraak van de president in het parlement. Elk jaar leidt de speech tot demonstraties, maar die lopen zelden zo uit de hand als nu. Relschoppers gooiden met stenen en brandbommen. De mobiele eenheid beantwoordde dat met traangas en waterkanonnen. Louis van Gaal wordt volgens de BBC ontslagen bij Manchester United. José Mourinho volgt hem op, meldt de Britse omroep. Van Gaal wil niet reageren op de berichten. Hij is sinds twee jaar trainer bij Manchester. Gisteren sleepte hij zijn eerste hoofdprijs in de wacht. United won de finale van de FA Cup met Crystal Palace met 2-1. Het weer, er trekken stevige buien over het land, soms met onweer en zware windstoten. Ook overdag veel buien die de warmte verdrijven. Het wordt daardoor nog maar 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Wees maar lief, dat kan geen kwaad.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 down, I'll take it. trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy.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 you Baby, and me.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 carefully. Let's start living dangerously.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 106.9 ZFN exactly away.